volgende week zaterdag op het partijcongres. Het strategisch beraad van het CDA wil ook meer aandacht voor duurzaamheid en voor hervormingen van de arbeidsmarkt. De nationale ombudsman vindt dat het Rijk de mensen moet compenseren die ziek zijn geworden door de uitbraak van Q-koorts. Minister Schippers zei vorige maand dat ze niets voor de patiënten kan betekenen. Maar ombudsman Brenninkmeijer wil dat er toch iets gebeurt. Daarom gaat hij zoeken naar de beste vorm om de slachtoffers tegemoet te komen. Dat kan een vergoeding van bijzondere ziektekosten zijn of een andere financiële compensatie. Duizenden mensen zijn ziek geworden door Q-koorts, een infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Internetproviders Ziggo en Access for All moeten de downloadsite de Pirate Bay binnen 10 dagen blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een bodemprocedure die Stichting Brein had aangespannen. Volgens Brein zijn providers verantwoordelijk voor het beschermen van auteursrechten. De rechtbank gaat ervan uit dat veel abonnees bestanden niet alleen hebben gedownload, maar ook hebben gedeeld met anderen. En dus inbreuk hebben gemaakt op auteursrechten. Een waarnemer van de Arabische Liga in Syrië is opgestapt omdat hij vindt dat de Liga machteloos staat tegenover het regime. Ondanks de aanwezigheid van waarnemers zijn er de afgelopen twee weken zeker 400 burgers omgekomen door geweld van het Syrische leger. De waarnemer die is opgestapt zei in Syrië verschrikkingen te hebben gezien waar hij als mens niet tegen kan. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt vandaag 8 tot 9 graden. Morgen regen, veel wind en ook dan is het zacht met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.